Ember Brandsen met het NOS-journaal. Uit die berichten dat er afgelopen dag een ongekend aantal migranten uit zee is gered. Volgens correspondent Rob Zoutberg gaat het om ruim 2000 vluchtelingen. Verder zou de Italiaanse marine bedreigd zijn door maffiabendes die zich met het illegale vervoer bezighouden. De mafiosi eisen een leeg schip om te gebruiken. IS heeft een groot deel van de Libische kust veroverd en duizenden Libiërs vluchten de zee op. Italië zou er bij de VN op aandringen om een interventiemacht naar Libië te sturen om de opmars van IS te stoppen. De Egyptische president Sisi zal op een passende manier reageren op de onthoofding van 21 koptische christenen door IS in Libië. Dat heeft hij op de Egyptische tv gezegd. Het is niet duidelijk op welke manier Egypte wraak neemt en wanneer dat zal zijn. Afgelopen avond zette IS videobeelden van de onthoofdingen op internet. De 21 Egyptenaren werkten als gastarbeider in Libië. President Sisi noemt de moord op zijn landgenoten een barbaarse terreurdaad... en heeft een week van nationale rouw afgekondigd. In het noordoosten van Nigeria heeft een jonge zelfmoordterroriste een bloedbad aangericht op een druk busstation. Er zijn berichten over zeker 7 tot 16 doden. Meer dan 30 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen die op het station pinda's verkochten of bedelden. Waarschijnlijk zit Boko Haram achter de aanslag. De terreurgroep gebruikt steeds vaker jonge vrouwen om zelfmoordaanslagen te plegen... omdat ze makkelijker een bomvest onder hun kleding kunnen verbergen. In Frankrijk zijn honderden graven op een Joodse begraafplaats vernield. Wat de daders precies hebben aangericht op de begraafplaats is niet duidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken noemt de daad verwerpelijk...